Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Gezinnen met hoge inkomens moeten de kinderopvang voor hun eerste kind vanaf volgend jaar helemaal zelf gaan betalen. Het gaat dan wel om ouders met een gezamenlijk jaarinkomen van 130.000 euro of meer. De maatregel maakt deel uit van de bezuinigingen die het kabinet gaat doorvoeren. Vanaf volgend jaar gaan alle ouders die gebruik maken van kinderopvang meer betalen. Lagere inkomens enkele tientjes meer, hogere tot honderden euro's. Een topambtenaar van het ministerie van Infrastructuur vertrekt vanwege de rol van de PVV in de politiek. In een interview met NRC Handelsblad zegt directeur-generaal Annemieke Nijhoff dat door de PVV 1,6 miljoen landgenoten collectief worden weggezet als fundamentalisten die de rechtsstaat bedreigen. In dat politieke klimaat wil ze niet nog eens vijf jaar bijtekenen. Het afbreken van galerijen van de Antilleflat in Leeuwarden komt door roest. Dat blijkt uit een eerste onderzoek naar de oorzaak. De wapening van de galerij op de vijfde verdieping was aangetast, waardoor die door zijn eigen gewicht afbrak en in zijn val de onderliggende galerijen meesleurde. In Libië zijn oorlogsmisdaden gepleegd door zowel de troepen van Gaddafi als de opstandelingen. Volgens onderzoekers van de VN hebben de opstandelingen onder meer gevangenen gemarteld. Maar ze hebben geen misdaden tegen de menselijkheid gepleegd. De troepen van Gaddafi zouden zich wel schuldig hebben gemaakt aan systematische moord, marteling en verkrachting. Sepp Blatter is zoals verwacht herkozen tot voorzitter van de FIFA. Er waren geen tegenkandidaten. De enige andere kandidaat, Mohammed bin Hammam uit Qatar, had zich teruggetrokken na beschuldigingen van corruptie. Blatter is al sinds 1998 voorzitter van de Wereldvoetbalbond. En Ruud van Nistelrooy speelt volgend seizoen voor Malaga. De aanvaller komt van Hamburger SV. Hij tekende bij Malaga een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar. Het weer. Vanavond blijft het helder. Na zonsondergang koelt het snel af tot gemiddeld een graad of 5, 6.